Die afspraken stonden al in het regeerakkoord. Maar daar wil het CDA opnieuw naar kijken. De rest van het kabinet wil dat pas rond de zomer gaan doen. De oppositiepartijen zijn kritisch op het uitstelgedrag. En ook GroenLinks-leider Jesse Klaver is niet blij. Als u dat denkt dat u een paar maanden rustig de tijd krijgt, forget it. Hoe haal je het in je hoofd om dat hier voor te stellen? Met droge ogen. Nou, over een paar maanden we komen bij u terug. 2019. Sinds 2019 zit dit land op slot. De onzekerheid bij boeren is immens. De onzekerheid bij bouwers is immens. Het debat gaat nog door tot in de late uurtjes. PSV heeft de KNVB een boze brief geschreven over de spreekoren gisteren... tijdens de halve finale van de KNVB-beker tegen Spakenburg. Supporters van de club zongen meerdere keren... Xavi Simons is homo. PSV is vooral boos omdat Simons in februari... tijdens de uitwedstrijd bij FC Utrecht ook al voor homo werd uitgescholden. Op het Jaarbeursplein in Utrecht komt een nieuwe woontoren van meer dan 100 meter hoog, inclusief een nachtclub. In het gebouw komt ook een klimwand en een plek om te skaten. Veel Utrechters hadden in, het onderzoek gezegd, in een onderzoek gezegd dat ze meer clubs willen in de stad. En er komt er nu dus één bij. De woontoren moet over vijf jaar klaar zijn. En een ei hoort erbij met Pasen zeker, maar ze zijn dit jaar een stuk duurder dan voorgaande jaren. Al snel een paar euro per doosje meer. Vera uit Limburg heeft op haar erf een eierautomaat staan... waar mensen kunnen stoppen en eieren kunnen kopen van haar kippen. En dat is een af- en aanrijden van auto's. Nou, ik ben niet zo prijsbewust, maar mijn vrouw die zegt van... laten we maar bij de boer gaan, want ze zijn daar toch goedkoper als in de supermarkt. De prijs is een stuk lager bij de boer als eh, in de supermarkt. Ik weet niet, in de supermarkt hoe lang de eieren daar liggen. Ja, en hoe kippenboerin Vera zelf Pasen gaat doorbrengen met de voetjes op de bank, denk ik. We zijn altijd blij als de paas om is. Ja. Een lekker eitje? <laughs> ja, ik denk een, eh, gewoon een versgekookt eh, eitje wat we leeglepelen. Het weer vanavond klaart het op en het koelt flink af. Het kan gaan vriezen vannacht. Morgen dan trekt het dicht. Later op de dag kans op regen. Het wordt dan een graad of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.